is Keizerrijk met Koert de Keizer. En Nino Zonneveld. Hi. Get off your sled and go to bed. Don't you ever tire. Throw a bone, I'm finally home, curled up by the fire. Snow is falling from the sky like ashes from an urn. dreams, my little one. Now it's my turn. Well, Christmas is going to the dogs. We'd rather have two toys than your logs. And things aren't looking very good, it's true. So I'll just lay here and chew. when I sleep I like to dream of rabbits in the snow Jumping right into my jaws from their rabbit hole Take one home and set him down right next to your shoes Wake up to a big surprise, my gift to you And Christmas is going to the dog not looking very good, it's true So I'll just lay here and chew Ja, godverdomme weer bijna kerst. En eh, dan is het tijd voor een speciale keizerrek met Nino. Hey Nino. Hoi. Hi. Goedenavond. Wat, Wat zit die kerstmuts leuk, joh. Dank je. Ik, eh, ja, het haalt me echt op. Maar goed ook, want ik had een uh, eh, bad hair Ik vind het ook leuk dat jij een extra wollige baard hebt staan. oh, ja, dank je. En, en jij hebt ook de studio weer mooi aangekleed. Ja, nee, volgens mij heeft gewoon een van de rendieren hier gekot. <laughs> wat, gaan we doen? Wat, wat gaan we doen? ja, wat kerstnummertjes draaien. En eh, gaan we ook nog iemand bellen? We gaan, eh, Giel gaat iemand bellen. Ik durf dat oh, zelf, Giel. Ik durf, durf oh, dat zelf heb je Giel weer ingeschakeld ja, vanavond, ja. En eh, ik heb ook nog Q. En nou ja, het is eigenlijk gewoon een klassieke keizerrijk, maar dan met alleen maar kerstmuziek. Maar die Giel gaat wel internationaal bijna al of zo, ja, Giel is wel fucking populair, jongen. Ja, op de internet. Op de internet.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 If I get home, lift up tell the tale. I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop, I'll stop the cavalry. Miss Montreal. en uh, Being Alone at Christmas. Leuk deuntje, man. Dat Ik heb, eh, gisteren heb ik de hele avond heb ik, eh, alleen maar uh, naar kerstfilms zitten zoeken. ik vind deze serieus best vet. En wat gaan we nou... Ik ga nu even vertellen dat kerst niet alleen voor heteroseksuele mensen is. <laughs> Moeten wij nou zeggen wat die game mutjes op ons hoofd? <laughs> <laughs> Kerstmis is ook voor de homo's.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 Ik eh, stel, voor, stel voor dat we zo eentje doen en dan eh, straks de tweede of derde uur nog een keer. maar ehm, nou ja, eh, ik heb in ieder geval twee echt hele kutte reviews, waarvan eentje kan je eigenlijk al wel raden, denk ik. Nou. die is al veelvuldig op Twitter en Facebook voorbij gekomen. Voor Zeker de... laatste dagen nu ook nog. Ja, hij is populair, jongen. Ja, het Engels ook nog. We moeten even kijken of we de Nederlandse of Engelse versie doen. Ja, is die het eigenlijk wel? Vragen we ons af. Ja, ik durf niet, ik weet niet 100% zeker. Die clip, ik vind hem een beetje dubieus gemonteerd en shit. We gaan het opzoeken. We gaan het opzoeken en uh, nou, we gaan zo in ieder geval wat draaien. In ieder geval heb ik ook nog een nummer voor je um, van Richard Cheese. Die vertelt hoe eh, kerst in Las Vegas eruit ziet. Christmas in Las Vegas. Decorate your tree with chips. Let's roll a yo beneath the mistletoe while that angel strips. Rudolph sold the sled, now he's betting on red. casino made out of gingerbread. Christmas in Las Vegas, it's a trip. The wise men are rolling sevens, the elves are doubling down. Light a candle and pull the handle that jingling sound. Every showgirl and boy riding a sleigh of joy, pulled by eight tiny tigers eating Siegfried and Roy. Christmas in Las Vegas, what a town! Santa brought me two aces. I wonder if I should split. Hey, waitress, bring me a drink while I think would Jesus hit? The strip lights are all twinkling, there's no room at the inn. But because 'tis the season, they'll comp a sweet for Mary at the wind. Christmas in Las Vegas, it's Bethlehem with bling. Let's hope the dealer brings four newborn kings. Cause my baby needs a brand new pair of five golden rings. Christmas in Las Vegas really swings. Cha cha cha ching. I said Christmas in yo, yo. You said it, Santa. Merry Christmas, everybody. Thank you. Good night. Oké, het is eh, toch een classic, maar eh, fuck, het is toch wel een beetje lekker. hey, maar... Oh, eh, <laughs> oh daar komt hij. Het is tijd voor... Koets Kumu. Koets Kumu. Juist. Ehm, ja, ook deze speciale kerstaflevering ehm, doen we een Kumu. En ik, deze heb ik serieus gekregen van een vriend van mij. Echt in maart of zo. Ik zei, ja, ja, is leuk. Maar dan draai ik er wel rond kerst. En volgens mij is hij al lang vergeten dat hij, dat hij het opgegeven is. Dus, Casper, als je luistert... Dankjewel, jongen. Ehm, dus Nanko. En Nanko heeft een nummer geschreven dat heet Zilveren Sterren. Volgens mij heeft het door meer mensen gezongen. Want ik heb al meer mensen op YouTube zien staan. Maar dit is wel echt veruit de slechtste versie. <laughs> het is een man die zit echt in een, in een huis met echt alleen maar crappy um, kerstversiering. ik, ik, post hem zo op Facebook en Twitter trouwens. Uh, Keizerrijk. Of uh, nou, de Keizer op Facebook. En eh, nou, dan zie je het YouTube-filmpje van, van de komende QMU. En, de man heet Nanko dus. Het nummer heet Zilveren Ster. En het gaat over, volgens mij over, een, over zijn vrouw die pleit is. Maar nou ja, het is echt te kut voor woorden. Jij zegt het. Ik zeg het. Ja, want ik heb hem nog niet gezien. En, uh, nou en niet gehoord. Niet gehoord. Sangerines komt nog eh, in van de volgende uren. Maar eerst Nanko en Zilveren Ster. Kort Kumen. En het begint eigenlijk zo kut inderdaad. Kerstbelletjes, zoals ja. bij elk nummer. Mis met jou was een droom, kleine vrouw, ik moet nu gaan, mijn schat. Mm. In het vreemde land fluister ik in de naar jouw naam, mijn schat. Tu, tu, tu. Begrijp <laughs> ook allebei gelijk dat alcohol. <laughs> In een hotel heel alleen, denk ik daaraan, schat. Zo. Kijk naar de sterren en denk sterk aan mij vanuit jouw je sterk aan jou wil denken. Mijn Zat hij nou veel optredens hebben zo tijdens kerst? Koets in hmm. het heelal eindloos ver. Tijdens de kerstbeurs in eh, de Brabantal al of soort dingen, weet je wel. Als uh, om de mensen weg te jagen ja. uiteindelijk, dat iedereen naar huis moet. Klonk Oprot muziekje. Ik had zo graag deze kerst bij jou thuis willen zijn. Koets Cumu. Wij met z'n twee bij een te tevreden, het leek zo fijn. Mijn schat. Wat fijn dat hij schat met schat kan uitrijden. Dat is op zich een snel. Dit telegram roept me weg. Telegram. Het doet me pijn, schat. Schat. Kijk naar de sterren en denk sterk aan mij, ik zal eens zijn. Sterk aan mij denken. Mijn schat. Klopt. <laughs> Koorts vacuüm. In het heelal eindeloos oh. wijd. Tempo erin. Klonkend een zilveren ster. Kubu. Klonkend een zilveren ster. Ja. Ja. Oh. Nee. Jee. Je voelt hem komen, hè? Maar... Kubu. Ik vind Zolang hij zijn bek houdt, dat best lekker nummer. Een lekker orgeltje, van. Lekker praatbedje, zullen we zeggen? Hè? Ja, beetje. Jalla, jalla. Dit telegram roept me weg. Eh. Oh, ik hoor dat we te veel doorheen praten, hoor, nummer. Dus. Oh, wie zegt dat? Lian. Lian heeft geen smaak. Als ze liever deze muziek luisteren dan naar ons, heeft ze echt geen smaak. Mijn schat. Cubu. In het heelal eindeloos ver. Eindeloos ver. Flonkert een zilveren ster. Uh. Flonkert Te lang nummer trouwens, wat de fuck. Hoeveel, een minuutje of zes? Of, uh. Zo voelt het wel. <laughs> Zo voelt drie minuten al. Flikker toch op. Koens, Kubu. En of die een cumulus is. Ja, echt ontzettende kutmuziek. Het is tijd voor even eh, fatsoenlijke kerstrock'n'roll. in zijn de Wombats en This Is Christmas. all the stockings hung by the fireside Waiting for Santa to arrive And all the love will show. Boy, Drake. Merry Christmas, Happy Holidays. 1998, NSYNC, Merry Christmas en Happy Holiday. En als jullie denken dat wij het niet helemaal zin hebben... Nou, echt wel hoor. Ah. Oeh, dat klinkt fucking goed op je koptelefoon. Ah. Zo. Hey, maar, <laughs> dus we draaien niet alleen maar oude meuk, hè. Want eh, ik... Uh, is ook dus wel nieuw bij, ja. En Sync uit 1998, motherfucking, toen Justin Timberlake nog in een motherfucking boyband zat. Eh, we hebben ook nieuwe muziek bij. Althans, dat wil zeggen, Nino heeft nieuwe muziek bij zich, want ik heb het nog niet gehoord. Ja, F. F? F. Wat is F? Ja, een eh, nieuw bandje. Ik ken F helemaal niet. Ja, ik ken ze wel. Wel? Ja. Maar ik weet alleen niet waarvan. Ja. Maar ze hebben ook kerstnummer. Ja, nou oké, okay, prima. Maar eh, noem jij even de titel en zo, want dan kan ik hier niet zien. First of Noel. <laughs> dat, is, gewoon een oud nummer, dat is gewoon een cover waarschijnlijk. Oké, eh, First of Noel. Ja. Nou, lekker. Christmas I wish I'd be some other place I wish Christmas died along with Christ And needless The same went off a few more days I ain't definitely not gonna spend my money on my family And most certainly not gonna spend a dollar on that green plastic tree everybody across the nation. It's time to celebrate on every radio station. Clap your hands to the first Noel, born is the King of Israel. I tried to hang myself and write a song about clocks and bells since the good old 20th century Christmas All about food and the economy I ain't no hater but I know sooner or later Everybody will see what's wrong But until that day let's get shit faced Put the dark into the oven, Christmas as the god Everybody across the nation Let's bow down and pray for this celebration Clap your hands, let's give hell Born is king of goedenavond. U spreekt met eh, Giel van Bokhoven. Goeiedag. Um, klopt het dat u een, eh, een, een pop op Marktplaats heeft staan? Een? Een pop? Een pop? Op Marktplaats? Jij een pop op Marktplaats staan? Van, kerst, van een kerstman? Oh, hier, eh, ja, degene die erop gezet is, sorry. Oké. Okay. Uh, ja. Oké, ja, ja, fijn. Met uh, Ali van Erkel, goedenavond. Goedenavond, u spreekt met Giel van Bokhoven. Goeiedag. Goeiedag. Ehm, ik zie dat u een pop op eh, internet heeft staan. Ja. ja. Wil... Eh, zo'n houten kerstman? Of? Ja, het is een kerstman. Hij zit op een, op een kistje of zo. Ja, ja klopt. Wat, Wat, voor materiaal is dat gemaakt? Van hout. Van, hij, heel de pop is van hout? Ja, hij is helemaal van hout. Dus Oké. Is het best wel ook een zwaar ding. Ja. Is die, is die makkelijk afwasbaar of niet? Eh, ik zit gelijk even te twijfelen over welke dat u het nou hebt. Want ik had er eentje opstaan. Eh, het gaat om de advertentie eh, Kerstman levensgroot. De conditie is gebruikt en zijn hoofd zit los. Oh, wacht even. Ja, dat is echt die grote. Ik heb het over... over eh, want ik, sta, ik heb er nog eentje op staan. Oh. En dat is dan zo'n zo'n houten pot, maar die is maar 1 meter 1,5 meter vijf, geloof ik. Nee, dat is te klein. Nee, deze is echt, echt, echt, een, echt levensgroot. dat is echt een, grote groot, want die is, ja, ik denk dat die zo misschien wel 2 eh, meter of zo is. Wauw, nee, maar die, die kleine die kon dan tot, tot mijn kruis, dus dat is niks. Nee, eh, maar die, die, die, die waar is die dan van gemaakt? Ja, dat is een soort uh, ja, nylon-achtig. Nylon. Dus die als die, als die een, ik kan heel even, even een momentje. Ja hoor. Dan vraag ik het eventjes na hoe dat spul heet. <laughs> Oké. <laughs> regenpakkerspul. Regenpakkenspul. Ja, ik, ik vraag het net eventjes even na. Het is een beetje weerbestendig spul. Ah, oké, dus het is, is, is, goed afwasbaar, zeg maar. Dus als, als de vloeistof opkomen, dan kan het niet. Oké. Okay. Ehm, en, ja. die hoofd zit los? Hoe, hoe komt dat? Het hoofd zit, eh, zit inderdaad los. En eh, op zich is dat... Eh, want als ik hem gewoon zo erop zet, dan blijft hij zitten. Maar goed, met een beetje, een beetje wind, dan is dat natuurlijk... dan eh, waait hij eraf. Als je, als je met een klein beetje handig bent, dan kan je dat gewoon vastzetten op de een of andere manier. Ja, dus als je een beetje meer schudt, dan, dan, dan, dan valt hij eraf al? Ja. Ja, want ik heb hem nu gewoon los ernaast liggen. Ja, oh. En, uh, eh, Liguber? Ja. <laughs> Kisman zonder hoofd. Ja. Maar op zich is het, eh, is het verder gewoon een... Uh, uh, want hij is zo goed als nieuw, maar hij is eigenlijk zelden gebruikt. Zelden gebruikt, dus u heeft hem niet gebruikt? Nee, want als je, als je het pak ziet, dan, dan ziet hij, als ik zou zeggen dat hij nieuw is, dan zou je het ook geloven. Het is alleen dat dat hoofd eraf is. Ja, ja. En, en, en ehm, oh, eh, het pak kan ook uit, of niet? Nee. Nee? Het, oh, dus, je kan niet, dus het is niet, zeg maar, net als bij Ken, dat je, dat je geen, eh, ehm, geen Italië ziet? Nee. Nee. Oké, dus het, zit echt allemaal vast. Ja. En, en ehm, eh, oké. wie, heeft, wie heeft hem gebruikt? Eh, nou, wij, wij hebben eh, eh, etaleren en decoreren winkels. Mhm. Ehm, dus, dus zeg maar aan, aan publiek. ja. Hij is aan publiek ja, gebruikt. goed, het, het is, ik, ik kan me niet herinneren dat wij hem ooit gebruikt, dus hij, is, ligt hier gewoon opgezet. Hij is een soort, van maagdelijk nog eigenlijk. Sorry, een soort van? Maagdelijk. <laughs> een soort van, ja. ja. zo kan je dat dan noemen. In ieder geval onschuldig nog. Ja. En, en, en zijn gezicht, kan zijn mond open? ja, Je vraagt wel hele moeilijke vragen. Nou ja, ik, ik, ik ben gewoon geïnteresseerd. Staat die open of niet? Kan je het zien op de foto? Nou ja, er zit een baard voor. Wat ik op zich wel, wel aantrekkelijk vind natuurlijk. Of zijn mond open? Nou, geen idee meer. Dan, dan ook zijn mond Ja, met een mes hoor Met een mes, eh, vind ik ook. niet open. Oké. En, eh, en, en zijn handen, ze, die maken een soort van U-vorm, hè? Dus ze zou iets, iets vast kunnen pakken. Ja. Ja, ja. Dus in, zeg maar een, een staafvormig iets dat hij vast kunnen houden. Ja, dat zou hij vast kunnen houden. Maar als u eh, interesse hebt, dan, eh, dan mag u wel een keer komen kijken, meneer. Ja, waar, waar is dat? Dat is ook vrij duidelijk, toch? Eh, ja, nou ja, ik, ik, ik, probeer gewoon even informatie in te winnen. Jawel. Het is in, in Schoonhoven? Ja. Oké, en wat, wat is het adres? Um, ja, leg, wanneer, wanneer wilt u langskomen dan? ergens van de week, als het u uitkomt? Um, ja, op zich kan dat wel. Even kijken hoor. Of, of kunt u hem langs dat brengen? in de loop van de volgende week worden. Oké. Kunt u ook langskomen misschien? Nee, dat gaat niet lukken. Nee? Het is niet dat hij uh, eh, op, opgevallen waren in, in, de, in de kattenbak kan? Nee, daar ga ik ook niet aan beginnen. Maar ik, ben, eh, ik, heb, eh, ik heb het erg druk op het moment. Dus als u interesse hebt, dan zet het even op de mail. Is goed. Ehm, ja. Oké, dank u wel. Goed. Tot ziens. Dag meneer. Fijne avond. Joe. Oh. <laughs> oh. mevrouw, vrouw. Oh, wat zielig voor haar. Ze snapt het niet. Nee. Goed, dit is uh, Coldplay Christmas Lights. Een eh, van vorige week, eh, vorig jaar. Christmas night, another fight.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 Doesn't really feel like Christmas at all Hebben we nou het nieuws gemist? Ja, doet niet. <laughs> nieuws doet het niet. Nee, we gingen gewoon zo lekker. We gingen zo lekker met uh, Coldplay. En ik heb dus eh, snel, nog geen nieuws als Mariah Carey ingestart. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zoveel nummers, hè. Zoveel kerstnummers. We hebben er nog genoeg. Doen we het gewoon zonder nieuws. Het zit me geen flikker. Ik heb ook geen zin, weet je als ik dan die shit aan, de gang moet krijgen, moet ik die PC opnieuw opstarten. Ja, dan, moet ik dus een cd aanzetten, maar ik heb geen cd's met kerstmuziek. Dus fuck dat, we gaan gewoon door zonder eh, nieuws. En we kijken of hij het op 11 uur ook doet. En anders niet. <laughs> Anders niet. Fuck die shit. <laughs> ik vind het zo lekker, jongen. Ja, da da da da Hey, eh, ik heb eh, Chris aan, dat is nog klassieker. Maar dat is ook een beetje eh, behelpen, omdat ik zo snel ik alles had. Joep. Joep. Lekker. best wel lekker ook, fuck die shit. Nou, mensen zitten in de auto, een ruis voor kerstmis. Wij niet, wij zitten in de studio. Oh, dat duurt nog wel even. Is rijk. this has never felt so fine Ja, na twee oudjes, eh, Chris Ria en Mariah Carey, even tijd voor recente kersthits. Dit was Hurts van vorig jaar. Ik heb ze nog gezien. Waar dan, nou? <laughs> In Zweden. In Zweden? Maar gek joh, het was zomer en ze, ze speelden dus geen kerstnummers. Kut hoor. Ja, apart. Jij wel eigenlijk alleen maar All I Want For Christmas is New Ja, ik moet aanvragen, maar... <laughs> je kon, geen eh, request naar het podium Nee. Wat deed je? Nou, het was helemaal niet druk trouwens. Dat is zo gek. Het was... Eh, festival waar normaal 30.000 man kwam. En er waren er gewoon toen maar 10.000. Dus dan sta je gewoon uit vooraan. ja, ja, ja, chill. Maar is best leuk. ja, inderdaad. En zelfs Duxas en zo. er stond bijna niemand. Weet je. Zonde. Ja, ah, voor mij niet. Goed, eh, maar we hebben ook nog hele, hele, hele, hele oude kerstmuziek. Oh ja, nou ja, Frank Sinatra. Ja, ouder dan dat wordt het niet hoor. Nou, die heeft wel heel veel nummers ook hè. Ja, ja klopt. Dit is echt heel cd en zo. Maar oh. welke hebben wij? Ja, ik vind het wel leuk namelijk.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 together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bar. And have yourself a merry little Christmas. No. The Darkness en Christmas Time. Zo lekker hè? <laughs> ik doe deze nog een keer. Lekker hoor dit. Weet je ik zin in heb?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 Maar dan schuif ik naar voren steeds verder, tot ik naast Marlijn kom te staan. Ook herder mocht ik niet spelen sona resistance to ideas meant to free us. If you could see us, then you'd listen. Toiling through the ages, making toys on garnished wages. There's no union, we're only through when we outdo the competition. I make toys, but I've got aspirations. Make imagination. Girls and boys, before you wish for what you wish for, there's a list for who's been naughty or nice, but consider the price to an elf. A fluent dentured servitude can reflect on one's attitude, but that silly red hat just makes the fat man look outrageous. Absurd though it may seem, you know I've heard there's even been illegal doping. And though we're coping, I just hope it's not contagious. You try to start a movement and you think you see improvement. But when thrown into the moment, we just don't seem so courageous. I make toys, but I've got aspirations. imagination. girls and boys, before you wish for what you wish for, there's a list for who's been naughty or nice, but consider the price to an elf. You look at yourself, you're an elf, and the shelf is just filled with disappointing memories trends come and go And your friends wanna know why you are just happy Making crappy little gizmos Every kid knows they'll just throw this stuff away We used to repetition So we drew up a petition We the undersigned feel undermined Let's redefine employment we know that we've got leverage, so we'll hand the fat man a beverage. Let's sit back while we attack the utter lack of our enjoyment. It may be tough to swallow, but our threats are far from hollow. He may thunder, but if he blunders, he may wonder where the toys went. I make toys that I've got aspirations. Maybe use your imagination Girls and boys Before you wish for what you wish for There's a list for who's been naughty or nice But consider the price Naughty or nice but consider the price Naughty or nice but consider the price To an elf The Bare Naked Ladies en Els Lament. En dat betekent de klaagzang van een elf. zo. Ja, het gaat over een elf die eh, nou, meer ambities heeft dan alleen maar eh, in de werk workshop van eh, de kerstman werken. Spannend. <laughs> Godverdomme originele shit hoor. Ja. Nou ja, het is in ieder geval geen koffer zoals je er de duizenden hebt. Dat wou ik zeggen. Ja. Hey, via Facebook hoop mensen die shit hebben aangekondigd. aangevraagd. Vooral gisteren eigenlijk toen ik aankondigde dat ik kerstmuziek verzamelaar. En echt die drie, vier mensen die sowieso... Dat drie, vier mensen. Dat zeggen zo ongeveer 100% van alle luisteraars, hè? Nou, nou, 80. luister nog eentje die niet had gereageerd, waarschijnlijk. we hebben vandaag wel echt een record aantal... Eh. Ja. Ik ben zitter, hè? Ja, dat is, <laughs> dat Ja, echt, die webcam doet ook eh, dingen, joh. Ja, het feit dat je geen shirt aan hebt, vind ik ook wel echt eh. <laughs> ja. maar dat kan iedereen zien via de webcam. Oh, via moerdijkfm.nl uh, FM of zo. Oh, ja, dat. Ehm, anyway, uh, wat ik wil zeggen... <laughs> heel veel mensen hebben Katja Schuurman, de jeugdvertegenwoordiger, aangevraagd. En dan zijn wij de misselijkste niet. Dan draaien wij die shit gewoon.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 voor mijn Keizerrijk. Moerdijk FM. je zag het niet, maar eh, Nino die zat eh, gewoon mee te dirigeren. Hè? Alsof hij echt een eh, dirigent was van, van The Four Chorus en Paul McCartney. En We All Stand Together. Ik vond het onderhand tijd voor mijn favoriete kerstplaat van dit jaar. we waren gisteren bij De Wereld Daardoor. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over de doorstart van de Mad. Ja, ik wou net zeggen, want je, is het echt doorstart? is alleen de zanger? Niet? is het, oh, ik, dacht, ik dacht dat het echt alleen maar één iemand had is of zo. Nee, ik dacht juist één, alleen de zanger dat hij over was gaan, dat hij zijn eigen bandje had. Eh, oh, nou ja. Anyway, het gaat dus over de kick. Je moet eigenlijk even die, de videoclip ook checken. Maar dat moet je morgen doen of uh, in ieder geval na, na, na Keizerrijk. Want fuck it, je blijft gewoon lekker naar ons luisteren. Ehm, ik heb het over A eh, Christmas Song for You van de, van de Kick. En dat is mijn favoriete nummer. Ik heb het de hele week al gedraaid. Want iedereen wordt helemaal gek van mij thuis. Nou, fuck die shit. Ik ga hem gewoon nog een keer draaien. The Kick. En A Christmas Song for You. Katie Tunstall. En 2000 Miles. Ja. Origineel van? The Pretenders. Ja. Toch? Ja, die origineel. Ik heb net opgezocht op Wikipedia. Oh. Ja, dat kan ik niet zien hoor. Ja. <laughs> je hebt toch een laptop voor je neus? <laughs> Eh, oh, ik heb een eh, eh, van van Blink natuurlijk klaarstaan. Leuk? Ja. Doe maar. Weet je nog? een nummer in. Ja? ja? Wil je niet even nog naar dit uh, nou. orkestje luisteren? Oh. Is, dit is nummer toch al? Ja, <laughs> dit is van Blink dat was hij. Ik weer zo'n uh, zo'n bedje van jou. Ja, ik heb het serieus, man. Maar eh, deze had je best kunnen, ervoor kunnen gebruiken, denk ik. Want het is best een lange intro ook. Ja, oh. Maar om die nou helemaal vol te praten. Ja, ik weet niet. Fuck die shit. Uh, Blink-182, I won't be home for Christmas. Staat die bloep? Nee. Train en eh, Shake of Christmas. En weet je al, op een van andere manier... Oh, ja. Weet je, dat, dat is een Coca-Cola reclame, maar ik heb er toch zin om een ander blikje op te trekken. Ah. Dat is eh, allemaal uh, Of zo. <laughs> of zo. Zo. Nou. Ah. Wat gaan we doen? Eh, ik heb wel zin in een lekker 90s eh, nummer. Even lekker eh, springen. Eventjes wakker worden. Eventjes, gewoon eventjes lekker hakken. Met die broers van je? Of met, met die twee broers op de vierde verdieping. Ja. Oh, oké. Okay. Tom ben weer strak in. Ja. Two brothers on the fourth floor. en Christmas time. Hakken! Nou, nou. Ah, ja, jumper of zo. Wat een jeugd. Wel lekker bel. Maar... Uh... <laughs> Hoe die hoort die belletjes vandaag? Nee, <laughs> de eerste dag, toch? Oh, dan gaan we. moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So this is Christmas. Christmas time, and we. it doesn't matter if you're black white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor. So let's all join hands, cause we are the new generation. And we will sing this song together all over the world. Christmas time, we are.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 Dus uh, Jolien en Rebecca vanuit Groningen, notabene. <laughs> gewoon dat ze hier naar de eigenlijk aan het luisteren zo, Zitten ze, zit je weer lokale omroep, heb je een request uit Groningen. Nee, maar uh, Jolien en Rebecca vanuit Groningen. Deze was voor jou. Goed. <laughs> ik weet niet wat jij uh, met haar hebt. Wat is jullie relatie eigenlijk? Is het bij jou... Eh, nee, we, hebben eh, geen relatie. Nee, nee, ik bedoel gewoon, heeft ze bij jou op school geweest of zo?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 Hard? <laughs> Hard? Wat bedoel je nou mee? Ja, nee. Koert, vertel. Ja, goed. nee. Koert. Laten we even een bruggetje maken, lul. Oh, ik zeg lul. Dat betekent ik... um, <laughs> nou ja, <laughs> het is echt te, flauw voor woorden. goed, ehm, Mike en Thomas, die hebben 2007 al zijn kerstrevue. En dit is eh, zo'n beetje het briljantste nummer uit een eh, uit het, eh, show. Dit is Glitter op mijn lul van Mike en Thomas. Ik heb het hele jaar niet veel om handen. Ik land er van mijn leven maar wat door. Ik luister af en toe naar een goed plaatje. Ik kijk naar dvd's van 24. Ik ben niet depressief of ongelukkig. Ik loop alleen niet warm voor flauwekul. Ik kom alleen tot leven in december. Want met kerstmis heb ik glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Met kerstmis heb ik glitter op mijn lul. Het is geen prettig spul. Het prikt en het is lul. Maar het is ondanks. heb ik elk jaar weer glitter op mijn lul. ik ben niet kinky. Ik ben ook seksueel niet gefrustreerd. Nee, natuurlijk ben je dat niet, jongen. Ik ben alleen discreet waar dat vereist is. En dat doe je goed. Mijn ouders hebben mij dat zo geleerd. En zo hoort het ook. Dus afgezien van een trekker, benen loopje. lijkt ik in elk aspect nog steeds dezelfde zul mijn onderbroek, daar is een feestje. Want ik heb stiekem glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Glitter op mijn lul. Een kerstmis heb ik glitter op mijn lul. Het is geen prettig spul. Het prikt en het is lul. Maar is ondanks heb ik elk jaar weer glitter. Op mijn lul. En geloof me als ik zeg, ik heb dit zelf nooit gewild. Aan vele materialen heb ik bakken geld verspild. Maar een spuitsneeuw krijg je er niet af en is zon ongeschikt. Met hulstof, dennenaalden werd ik continu geprikt. Ik heb het met confetti en met slingers geprobeerd. Dat waren Je bent niet depressief of sip. Loop maar neem niet van mijn flauwekul. Ik kom alleen tot leven in december. Ja, want dan voel ik me fitter, fitter. Ben met kerst nooit bitter, want met kerst heb ik glitter. Op oh, mijn lucht, op mijn lucht, glitter op mijn lucht. Al City en Peppermint Winter. En daarvoor is dus Michael Thomas en Glitter mijn lul. En <laughs> we doen er gewoon nog één. Allemaal aangekondigd, hè? Dus de... Koorts Kumi. Koerts Kumi, oftewel kut Kutmuziek. Ik zal het even uitleggen, mocht je de eerste keer zijn dat je dit luistert. Ik eh, zoek elke week zoek ik, uh, artiesten op op eh, YouTube. En dan zeg ik, hé, hey, ik ben een sukkel. Je kan eigenlijk helemaal geen muziek maken. En dan draai ik het op, op Dat is eigenlijk veel shit. En dit is een bekende sukkel eigenlijk. En dit is, dit is zo echt de koning van Koetskuum. Ik denk hem al vier, vijf keer voorbij heb zien komen. En, Toen uh, hij nog onbekend was, hè? wij waren gewoon ik was, een van de eerste die hem was, hebben. We waren voor de hype waren wij al, waren wij al bezig met Zangerines, want daar gaan we het over. Zangerines heeft ook een kerstsingle. En die heet Heb jij mijn piek gezien? Maar Zangerines is een veelvraat, hè? Zangerines die denkt, Nederland is te klein voor mij. Ik ga internationaal. Ja, precies. Dus hij heeft het eh, vertaald, althans. Ik denk iemand anders voor hem, want ik vond <laughs> mooi dat hij het zelf kan schrijven. En nu heet het My Jingle Bells Are Gone. Maar hij, hij doet eigenlijk... Nou, de uitspraak is nog redelijk, hoor. <laughs> heb, je hem, ja, heb, je hem, heb hem geluisterd eigenlijk? Ja, ja, ik heb hem al geluisterd. Maar ja, nou ja, zoals... we er waren allemaal mensen die erover twitteren natuurlijk. En dan krijgen we de duur dingen van, ja, hij spreekt, hij spreekt beter Engels dan, hoe heet die, Donner? Piet en Donner, ja. Ja, Piet en Donner, weet je wel. Ja, ja, onze nieuwe vicepresident van de Raad van State. Piet en Donner. Ja. is dus verdomme nog politiek in koers kunnen, joh. Goh. Maar ja, op eh. <laughs> kwart over elf gewoon, kwart over elf. twaalf zo. Gekke werk. Eh, en ja, anywho, eh, my jingle bells are gone. Sangerines. Maar het is van zijn piek naar Jingle Bells gegaan, hè? Ja, want piek is blijkbaar geen Engels, Engels woord of zo. Oké. Okay. Die hebben ze niet in Engeland. Geen idee. Ah. Dus het is toch langs een ster van. in Hey, hello. Ja. The Jingle Bells are gone. If you ever find them, you should leave them hanging on. nu op beu. Hey, hello. I need my bells today. Cause the weekend, find the weekend, jingle all the way. Solonaise! so, solo lezen. This is the moment to decorate the tree. Tomorrow we are celebrating Christmas Eve. <laughs> I found the candles right next to the star. Oh man. my best missing you show me where they are. Officieel mag niet lachen om me golen, want dit, dit kan echt niet. Nou, ah, je moet wel zeggen, hij heeft het goed voor elkaar nou hoor. Ja, het is op zich best wel knap. Zo. En een lekker wijf, dat ook nog. <laughs> dat is gossip week and find the week and jingle all the way. Hey, hello, my jingle bells are gone. Hey, if you ever find them, you should leave them hanging on. You should leave them hanging on. I need my bells today. Gossip week and find the week and jingle all the way. Koerts, Oh yeah. The candles are burning. I ain't doing fine. I can do without my belt. It is time. Maybe my ears are burning. In the backseat of the car. The jingle bells are missing. When you show me where they are. Hey, hello. Let jingle bells If you ever find them, you should leave them hanging on. Hey, hello jingle all the way. Ik vind hem wel meer zingen dan de Nederlandse versie. Ja, duidelijk, duidelijk. Dus uh, veel hoogstaander inderdaad. Maar ik wil vast wel mijn excuses aanbieden voor de buitenlanders. Aan de buitenlanders. Niet voor de buitenlanders, maar... Namens de buitenlanders. <laughs> ja. Goed. Wat ik zeggen? Kutter dan dit wordt het niet hoor. Wat wou je zeggen? Koertskumu. Hey, ik kan zelf ook. Koertskumu. Oh, modulatie. Hello, my jingle bells are gone. If you Dan gaat de beat weer, hè? Zo. Leave them hanging on. Hey, hello, I need my bells today. Weekend, weekend, weekend, jingle all the way. Cause a weekend, find a weekend, jingle all the way. My jingle bells are gone. Hey! If you ever find them, you should leave them hanging on. Hey, help. Maar zelfs als je het vertaalt, sloot het nergens Cause when you can find them, you can... Weer keer terug zo, hè? Naar Nederlands krijg je weer iets heel raars. Alleen maar nonsens. Gelukkig is eh, ik je ook nog gewoon fatsoenlijke muziek gemaakt in Nederland. We wensen alle kijkers... Oh, oh, oh, flikker op. Was dit... Die dit was toch niet de tokkies, hè? Nee, nee, nee, Oh, ik dacht nou dat hij nou tokkies ging draaien. Ik denk. Maar dit is een, dit is veel betere nummer. Doe je dan gewoon door de intro heen? Dat kan echt niet. Is het intro? Ja, intro. Okay. Guillermo Tropical Danny. Ah. Ze waren al aan het zingen. Oh, oh sorry. sorry, Tropical Danny. Eh, sorry, Guillermo. Guillermo. We beginnen opnieuw. Yes, sorry. sorry. En dan praat je zeg maar tot het moment dat we beginnen te zingen.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 The ladies kinda scattering had gathered in for miles. The room was talked out gorgeous with mistletoe and shawls. The candles flickered frescoes around. They called him Windy Billy from Little Dead Man's Branch. His rig was kinda careless, big spurs and high heel boots. He had the reputation that come when a fella shoots. His voice was like a bugle on the mountain's high. His feet were animated and a mighty move inside. When he commenced to hollering, now fellas, stake your pants. Now swing and go. the grapevine All hands do see You mavericks join the roundup. Just waterfall. It was getting happy. The cowboy's Christmas ball. thousands of them, I've had my fill. Just give me a frontier breakdown, backed up by Wild Bill. McAllister ain't nowhere, and when he leaves the show, I see them both in harness, and so I sort of know. Oh, Bill, I shan't forget you. Now, oftentimes recall that live the gate is The cowboy's Christmas ball. Zo. Hier, daar is <laughs> hij Dat was eh, mijn tweede favoriete nummer eh, van dit jaar. Eh, na de kick is dit uh, Cowboys Christmas Ball. Hoezo zijn het zuipen, Mari? Allemaal, allemaal Fanta. Het is voor die Coca-Cola reclame nog <laughs> steeds. Ja, nog steeds. <laughs> van die ketelboom maar die, die vrachtwagens. Hmm. Nee, dat is een nieuwe. Ze hebben een nieuwe. Ja, we hebben net de soundtrack van gedraaid. Nee, maar dat was die nieuwe. Ja? Ja, maar je hebt ook nog die oude, oh toch? Holidays are coming, holidays are eh, coming, holidays are... Oh, precies rijden. Joe. Op de dijk. Feyenoord rijdt er Op de kade. <laughs> Op de kooi. Op de kooi. hey, eh, ik heb zin in een klein blokje uh, heiligschennis. Wat denk je dan aan? Klein, blokje heiligschennis. Eerst de Urbanus. Heiligschennis, is dat gewoon iets, iets, kerks? het, is, het is, weet je wel, kerstmis is... Uh, ja, ja, nee, dus dat heeft met geloof te maken. Ja, <laughs> schijnbaar, ja. Dus ik, ik ga nu Urbanus draaien. Daarna het, het meest, meest schennisnummer alle tijden. Maar eerst, eerst Urbanus. Dat is ook wel tamelijk heilig heiligschennisachtig.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 Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. De heilige geest die hing daar te schijnen aan het plafond. In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou, och arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap met verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn aureoeltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus is geboren, halleluja, Weerseken is geworden in een bakje vol met stro. Heiligschennis a go how Virgin Mary was sleeping when Angel Gabriel appeared. He said, You are to be the Virgin Mother, but Mary thought that was weird. Mary said, I'm not a virgin. I blew a guy last year. But then Gabriel said to Mary, My child, have no fear. Cause you can suck all the dick you want and still be bird flown. Although you went to town and sucked some semen down, you're still a virgin in the eyes of God. There was no room at the inn when Mary and Joseph did arrive, but they were so very tired, you see, and Mary had to offer a bribe. Since she had no money, how would she pay for a place to sleep? Gabriel appeared to Mary and told her not to weep. Cause you can suck all the dick you want and still be a virgin. Mary, you can suck all the dick you want and still be the mother of Christ. If there's no room at the inn, then it's not considered a sin to suck some dick to get a room for the night. Then three wise men did appear gifts of myrrh and such. They said that they had followed a star and missed a woman's touch. Mary thought she might pleasure them, but could not take them to bed. But again, Gabriel appeared to her, and this is what he said You can suck all the dick you want and still be a virgin. Mary, you can suck all the dick you want. You ain't no sin. Gonna blow those three wise men, and you'll still be a virgin cause there was no penetration. So you can suck all the dick you want and still be a virgin. Murray, the donkey and the ox and the lambs and even the little drummer boy. People will remember your name quick. They'll say, damn, that bitch could suck a good dick. Cause sucking dick brings peace Oh. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Daar zijn we weer. Oh. Nummer uh, is eerder afgelopen dan ik dacht. Zijn we nog weer minuut over. Mijn God. La la la la la. ja, extra minuten over zeg je. We hebben gewoon een heel extra uur over. We zijn gewoon... We kunnen nog tot één uur doorgaan, maar volgens mij worden mensen, gaan echt mensen huilen nu. We zijn gewoon heel uh, brutaal gewoon nog een uurtje extra doorgaan. Ik denk dat... Wat weer te kosten gaat van Frans Bauer waarschijnlijk, die na zo gewoon even een paar keer gedraaid zou worden of Ja, normaal gesproken wel. Het is om Moedijk FM, dus normaal gesproken is het gewoon elk uur standaard één Frans Bauer nummer. Wat wij trouwens dit, eh, deze uitzending niet gedaan. Ik heb, ik heb meerdere nummers van Frans Bauer bij me. <laughs> Vooral, ja, eigenlijk, je hebt ook een eh, kerst medley van hem. Waarbij het is ook... I'm dreaming of a white Christmas zingt. Maar dat, dat wordt, wordt niemand vrolijk van, serieus. Nee. Waar mensen wel vrolijk van worden, is Queen. Zo. Eh. Heb je trouwens laatst laatste documentaire gezien? Nee. Want het was nou 20 jaar dat hij dood was, denk ik? 20 jaar, ja, zou goed kunnen. En 40 jaar dat de band bestond, maar het was echt serieus een hele goede... Moet je terugkijken op hollanddoc.nl voor alle luisteraars. luisteraars. Okay. Die maar, echt moet doen. Maar na dat keizerrijk is afgelopen.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 Ja, ook aangevraagd via Facebook. Uh, Bert en Annie, ik ben een kerstbal. Ja. En eh, we naderen een beetje het einde van de show, uh, Nino. Is daarom dit een beetje trieste muziekje? Ja, ja maar gelukkig hebben we nog wat dingetjes. We hebben nog, nog een paar nummers. Um, wat Hollandse classics. Ik heb nog één Hollandse classic. Classic. Een klassiekertje. In maar één hoor. Zal ik hem gewoon gelijk in downen? Dat zijn moeder gesteld ook. Andere dingen... Nee, die doen maar niet. Nee, doe gewoon hazes. Je moeder luistert, hè? Jouw moeder, hè? Ja. Echt waar, sorry. Sorry, mevrouw Zonneveld. Nee, Lankhuis heet. Lankhuis heet. Um, ja. Dit is Hazes, een eenzame kerst. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit.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 Met de kerstwens, vader komt toch gauw weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. lied, een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks toch heen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeet basis. Dum, dum, dum. Godverdomme. Ja, en toen zijn we... Dit jaarlijkse momentje weer, hè? Och, en zijn we nog wat vergeten? Ik denk eigenlijk weinig. We Vorig jaar hebben we ook al een extra uur gedaan. Toen lukte het net. Nou, toen, eh, ja, toen we alweer eigenlijk meer. Maar nu hebben we gewoon de echt goede nummers gedraaid. Dus laten we, nog, laten we draaien nog wat we nodig hebben. Nog, weer, nog meer Mike en Thomas van die... Ja, nee, maar wat, eigenlijk, wat we nou nog niet gedraaid hebben... gaan we voor de mensen die het... Ja. ja. Nou, we zien het wel. Ik eh, zou het leuk vinden als je vaker bij de Keizerrijk bent. Dat is ook eh, tof. En, Waarschijnlijk wel. Oké. We sluiten af met eh, nog een keer Mike Thomas. Met een medley van kerstliedjes. En dan zie ik jou waarschijnlijk het volgend jaar weer als er weer nieuw Keizerrijk is. Ik gok niet dat dit jaar nog een keer volgt. Ik denk het ook niet. Maar iedereen een fijne kerstdagen in ieder geval. En, een gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Want dan zijn we er pas weer waarschijnlijk toch? En hartstikke bedankt voor het luisteren. Dit is Mike Thomas met de medley. dashing through the snow in a one horse open sleigh bells ring are you listen to hear sleigh bells in the snow let it snow let it's gonna be a cold cold christmas everybody's having fun it is to ride in a one horse open fire Jack Frost nipping at your self a merry little Christmas. I gave you my heart, but the very next day of Christmas, my true love gave to look a lot like Christmas. And look what we wish you a Merry Christmas. We wish come true. All I want for Christmas you a Merry Christmas.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 If you wait to see those faces. I'm driving home for a sleigh ride together with you. Outside the snow in Africa this Christmas time. The greatest gifts we bring. Ba rum bum bum bum, rum bum bum bum, rum bum bum bum.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 Die ons er weer op bracht. Antwoord op ons zo dennenboom. Oh dennenboom, was hij lager bij nacht in bos zien staan. Toen had je nog geen lichtjes aan. boat in the boat. Oh, in excelsis Deo in the boat. Oh, in excelsis Deo in the boat. Oh.